Het weer, vooral in het westen veel zon, in het noordoosten bewolking en een bui. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Na het weekend twee warme zomerse dagen. Dit was het NOW. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Dat wil de AFNP. De militaire vakbond vindt dat de toezichthouder een onafhankelijk persoon moet zijn... die ingrijpt als de instructeur te veel geweld gebruikt in de training. Bij de zelfverdedigingstraining moeten militairen veel klappen incasseren. Vorige maand overleed een sergeant na zo'n training. Griekenland kan de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De ministers uit de eurolanden hebben gisteren een nieuw deel van een toegezegde lening vrijgegeven. Het gaat om 12 miljard euro. De Griekse minister van Financiën zegt dat de geloofwaardigheid van zijn land nu een stuk groter is geworden. Hij benadrukt dat het omvangrijke pakket bezuinigingen dat afgelopen week werd goedgekeurd door het parlement snel moet worden ingevoerd. In Amerika heeft een klein vliegtuigje het luchtruim geschonden boven het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Het toestel vloog de verboden zone binnen bij Camp David in de staat Maryland. President Obama is daar met zijn gezin om morgen onafhankelijkheidsdag te vieren. Het vliegtuigje werd door een straaljager onderschept. De piloot had niet in de gaten dat ze vlakbij Camp David vloog. De Nederlandse hockeysters spelen vandaag in de finale van de Champions Trophy niet tegen Zuid-Korea, maar tegen Argentinië. Zuid-Korea stond op basis van doelsaldo in eerste instantie in de finale, maar Argentinië wees de commissie van beroep erop dat ook de resultaten uit de voorronde moeten worden meegerekend. De finale van de Champions Trophy is vanmiddag in Amstelveen. Het weer, vooral in het westen veel zon, in het noordoosten bewolking en een bui. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen...